uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Datasteel in IJmuiden neemt maatregelen om de overlast voor mensen in de omgeving fors terug te dringen. De laatste tijd zijn er veel klachten over stof, geluid, stank en licht. Deze week meldde het RIVM dat zogeheten grafietregens ongewenst hoge hoeveelheden zware metalen bevatten. Het gaat onder meer om lood. En vooral kleine kinderen die buiten spelen kunnen daaraan worden blootgesteld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zet medewerkers ertoe aan... om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken. Dat meldt NRC op basis van interne stukken. En zulke procedures kosten veel tijd en zijn duur. En als gevolg hiervan worden vreemdelingen die een ernstig misdrijf hebben begaan... vrijwel nooit uitgezet. Een commissie die in opdracht van staatssecretaris Harbers onderzoek deed... stelde vorige maand dat er geen sprake was van druk van bovenaf... om criminele asielzoekers niet uit te zetten. In Purmerend zijn vanochtend 15 woningen ontruimd na een plofkraak. Bij de geldautomaat ligt nog een voorwerp waarvan wordt onderzocht of het een explosief is. De plofkraak die was bij een automaat van ABN AMRO. De schade aan de geldautomaat, de muur en het dak is groot. En twee verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht. Het is nog niet bekend of ze geld hebben buitgemaakt. En in Normandië wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden... de geallieerde troepen hun invasie begonnen om West-Europa te bevrijden. In de vroege ochtend van 6 juni 1944 werden tienduizenden militairen aan land gezet. Na zware gevechten slaagden zij erin om een bres te slaan... in de Duitse verdediging van de Franse kust. Op Omaha Beach, zoals de geallieerden een van de vijf landingszones noemden herdenken veteranen en nabestaanden de invasie... die samen met de aanval vanuit het oosten door de legers van de Sovjet-Unie... de ondergang van het Derde Rijk van de Naties bezegelde.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 De ochtendspits is voorbij, maar nog steeds zijn er wel wat files. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Hodendrecht. Nu 10 minuten vertraging na een ongeluk, twee rijstroken minder. Op de A4 Den Haag-Amsterdam nog een paar minuten langzaam rijden voor knooppunt De Nieuwe Meer. Maar daar is de angel wel uit. Op de A10 tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert ook nog wat eh, vertraging. Een paar minuten nu. De spitsstrook is namelijk dicht. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar vijf minuutjes extra bij knooppunt Velzen.